der Linden noemt het geen ramp als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. De voorzitter, lid van het CDA, reageerde in Buitenhof op uitspraken van premier Rutte. Die verwacht dat de bestuurbaarheid van het land in gevaar komt als de drie partijen straks geen meerderheid halen. Van der Linden denkt dat dat zal meevallen. Het kabinet moet dan onderhandelen met de partijen in de Eerste Kamer om zeker te zijn van steun voor wetsvoorstellen. Het weer zwaar bewolkt en op veel plaatsen regen. Vooral in een strook van Noord-Holland naar Limburg regent het langdurig. Aan de kust staat een vrij krachtige tot harde wind en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Oké, pap, jij bent. Welk dier gebruikt men om truffels te zoeken?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 Wherever with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call. When you don't call at all, it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with your man. You're like a child at play on a sunny day. First you play with her and then you throw it away. Why do you use me? Try to confuse. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with man. I tried to with you, show love so true, but you won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a, got to be a shame.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Premier Ghanouchi van Tunesië heeft op de staatstelevisie zijn vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op een golf van protest tegen de interimregering. Dit weekend vielen daarbij drie doden. De betogers eisten het ontslag van Ghanouchi omdat hij ook deel uitmaakte van de regering van de verdreven president Ben Ali. Ook vonden de demonstranten dat hij te weinig haast maakte met het doorvoeren van hervormingen. Ghanouchi was sinds 1999 premier. In Congo zijn doden gevallen bij het presidentieel paleis in Kinshasa. Volgens de autoriteiten probeerde een groep gewapende mannen een staatsgreep te plegen, maar werden ze bij een wegversperring tegengehouden. Bij de schietpartij die volgde zouden zes doden zijn gevallen. De situatie is volgens de autoriteiten onder controle. In Congo waren geen berichten over oplopende spanningen. De laatste koepoging was in 2001. De Nederlandse ambassade in Libië blijft in ieder geval vandaag nog open. Of de ambassade vanwege de onrust later dichtgaat is nog niet besloten. België sluit zijn vertegenwoordiging in Tripoli wel. In Libië is de stad Zawiya ten westen van Tripoli nu ook in handen van tegenstanders van Gaddafi. Volgens ooggetuigen zijn veel betogers op de been en wappert hun vlag nu op een gebouw in het centrum. De afgelopen week zijn meer dan 100.000 mensen uit Libië gevlucht naar de buurlanden Egypte en Tunesië. In de Eredivisie is de topper PSV Ajax geëindigd in een gelijkspel. Net als eerder in Amsterdam kwamen beide teams niet tot scoren. FC Twente verloor in Alkmaar met 2-1 van AZ. Valkenburg maakte in de laatste minuut van de extra tijd de winnende treffer voor AZ. PSV staat nu in de eredivisie eerste met drie punten voorsprong op Twente en vijf op Ajax. Feyenoord nam verder afstand.